houden in de Haagse wijk Eskamp. De Hein Roethoff prijs van 20.000 euro wordt jaarlijks uitgereikt door het ministerie van Justitie. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. Temperatuur daalt in het binnenland tot rond het vriespunt.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 De Marokkaanse politie maakt misbruik van de antiterreurwetten, zegt Human Rights Watch. Politieagenten in Burger zouden mensen zonder enige uitleg arresteren... waarna ze geblinddoekt naar een geheim detentiecentrum worden gebracht. Daar worden ze mishandeld en langer vastgehouden dan is toegestaan. De politie beroept zich daarbij volgens de Mensenrechtenorganisatie... op de antiterreurwetgeving uit 2003... die kort na de aanslagen in Casablanca werd ingevoerd. Bij die aanslagen vielen 45 doden. De Marokkaanse regering zegt dat er helemaal geen geheim detentiecentrum is. Ook ontkent de overheid dat ze arrestanten worden mishandeld. De 33 mijnwerkers die in Chili ruim twee maanden diep onder de grond vastzaten... hebben een medaille gekregen van president Piñera. In het presidentiële paleis kregen ze ook een replica van de reddingscapsule... waarmee ze zo'n twee weken geleden naar boven zijn gehaald. Er stonden duizenden mensen bij het paleis om de kompels toe te juichen. Na de plechtigheid was er nog een voetbalwedstrijd tussen de mijnwerkers en de reddingswerkers. De mijnwerkers verloren met 3-2. Volgens president Piñera speelden ze goed, maar waren de mijnwerkers nog wel een beetje uit vorm. In Portugal is de grootste verzameling vervalste schilderijen in de geschiedenis van het land gevonden. In een huis in Lissabon vond de politie zo'n 130 vervalste werken van onder andere Picasso, Chagall, Leonardo da Vinci en Matisse. Ook werden certificaten in beslag genomen die moesten bewijzen dat de schilderijen origineel waren. De bewoonster van het huis is aangehouden. Volgens de politie toont de inbeslagname aan dat Portugal een belangrijke doorvoerhaven is voor